Mark Hokker met het NOS Journaal. Bij een politieactie vorige week in Nederland, België en Frankrijk... is een criminele bende opgerold. Bij de arrestatie zijn 36 verdachten opgepakt. In Nederland waren vijf arrestaties. De bende werkte met koeriers die in verschillende West-Europese landen... drugsgeld ophaalden en naar locaties in Nederland en België brachten. Via een ondergronds betaalsysteem werd 300 miljoen euro witgewassen... en weggesluist naar Marokko. Minister Asje bekijkt hoe de problemen van scholen met de nieuwe flexwet kunnen worden opgelost. Bij ziekte van leerkrachten kunnen scholen moeilijk invallers vinden, omdat ze die na een paar keer een vast contract moeten aanbieden. En dat komt door de flexwet. Het gevolg is dat klassen worden samengevoegd of dat kinderen naar huis worden gestuurd. Ascher heeft nu een verkenner aangesteld die scholen met de uitvoering van de flexwet gaat helpen. Frankrijk wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad over Oost-Aleppo. De aanleiding is de recente opmars van het Syrische regeringsleger... waardoor de rebellen worden teruggedreven. Er is groot gebrek aan voedsel en medicijnen... en Frankrijk vindt dat hulptransporten ongehinderd toegang moeten krijgen tot Oost-Aleppo. De politie heeft een groot deel van het Amsterdamse stadsdeel Sloten afgezet... na een brand in een loods. Er is asbest vrijgekomen en door de wind over een groot gebied verspreid, meldt AT5. Het verkeer in de omgeving heeft veel last van de afzetting. Minister van de Steur trekt extra geld uit voor de aanpak van mensenhandel. Er moeten meer rechercheurs en analisten komen die in mensenhandel gespecialiseerd zijn. De minister reageert met maatregelen op de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Die constateerde pas geleden dat de aanpak van mensenhandel onder druk staat... omdat er meer aandacht is voor andere zaken, zoals de vluchtelingen. Het weer, het blijft zonnig bij maxima van 1 graad in het oosten tot 4 op de Wadden. Vanavond en vannacht vriest het opnieuw met in het midden en zuiden lokaal min 7 graden. Morgen wordt het vanuit het noorden bewolkt en valt lokaal wat motregen.